Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Maui is het dodental van de natuurbranden opgelopen tot 93 de gouverneur van Hawaii, zegt dat het aantal nog wel verder gaat oplopen. De natuurbranden zijn de dodelijkste in de VS in meer dan 100 jaar. Inmiddels zijn er zo'n 2200 huizen en andere gebouwen afgebrand. Deze inwoner beschrijft de verwoesting op het eiland. You walk down some of these streets and you, don't even recognize which street you're on anymore. It's just like all this just chaos and mayhem. It's just I'm just not sure. It seems I'm not sure if be the same or like you know. It's it's be a long time. De zoektocht naar slachtoffers is is pas net begonnen. Hulpdiensten hebben slechts 3% van het getroffen gebied onderzocht. Opnieuw een ontploffing bij een viszaak in Rotterdam-Zuid vannacht. Het was de tweede keer bij dezelfde winkel in 24 uur tijd. Afgelopen juli waren er ook al explosies. Niet bij dezelfde winkel, maar wel in dezelfde straat. Bij onder meer een café en een appartementencomplex. Bij de ontploffingen zijn geen gewonden gevallen. Een hardleerse 16-jarige jongen is aangehouden in Breda... omdat hij voor de vijfde keer werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De jongen probeerde nog te vluchten op zijn bromfiets. Ging niet helemaal lekker. Hij verstopte zich in een prikkelstruik. En mensen in de buurt hadden hem gespot en konden de politie eh, bellen... en die hielden hem aan. De bromfiets is in beslag genomen en die krijgt hij niet meer terug. 18 jaar lang deed ze het. Poppen en knuffeldieren verkopen en repareren. Maar de poppenwinkel van Stinet moet nu dicht. De eigenaar van het pand heeft er andere plannen mee. Stinet vindt het jammer dat haar winkel dicht moet. Er gaan hier mensen huilen de deur uit. Zo blij zijn ze dat ik hun pop of beer of wat dan ook gerepareerd heb. Ja, ik vind dat prachtig. Dan denk ik, ik laat wel heel veel na. Want ik heb toch wel tigduizend eh, poppen en, en, beren en knuffeltjes gerestaureerd. Hoe jammer het ze het ook vindt, heeft ze besloten de, zich bij de situatie neer te leggen. Dit was echt ontzettend leuk en heel uniek in Nederland. En dat vind ik voor de mensen veel erger dan voor mezelf. Als je toch nog een pop wil kopen of wil laten maken... je kan er nog tot december terecht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 afsluitdijk richting Noord-Holland. 2 kilometer file bij Den Oever. 10 minuten is de vertraging. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend is eh, zand weggeslagen bij een eh, viaduct. Dat moet worden opgevuld. Dat duurt waarschijnlijk tot eh, morgenochtend 6 uur. De rechterrijstrook is dicht. twee opritten, Purmerend en Purmerend Zuid. En afrit Purmerend Zuid is dicht. Verkeer kan keren bij afrit Weide-Wormer. Er staat 3 kilometer file tussen afrit Avoorn en Purmerend.